Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het noorden van Limburg en een aantal Brabantse plaatsen... hebben te kampen met een grote stroomstoring. Straatlantaarns en stoplichten zijn uitgevallen, zo meldt de brandweer. Op een aantal plaatsen is er ook geen water. En er zijn problemen met het mobiele telefoonverkeer. De storing begon rond half vier. De oorzaak is nog niet bekend en daardoor is het ook onduidelijk... hoe lang de storing nog kan duren. Ook zorginstellingen hebben problemen, zegt de brandweer, maar niet ernstig. Verder zijn veel inbraakalarmen afgegaan door de storing... waardoor de meldkamer veel valse meldingen binnenkreeg. Inwoners worden via calamiteitenzender L1 op de hoogte gehouden. In Haren is het onderzoek naar de rellen van vrijdagavond in volle gang... en naar de vraag wie ervoor verantwoordelijk is. Voor inwoners is er vanavond een tweede bijeenkomst... waarop ze hun ervaringen kunnen delen. Daarbij is ook slachtofferhulp aanwezig. Twee politieke partijen hebben een spoeddebat aangevraagd in de gemeente. Ze vinden dat de overheid tekort is geschoten in zijn plicht om burgers en hun eigendommen te beschermen. Of en wanneer het debat er komt is nog niet duidelijk. Bijna alle 36 mensen die zijn gearresteerd bij de rellen zitten nog vast. Er is er één vrijgelaten. Bij alle verdachten wordt snelrecht toegepast. Ze kunnen pas naar huis na een besluit van het OM over een boete, een dagvaarding of een werkstraf. In Best zijn een man en een vrouw om het leven gekomen bij een steekpartij. Dat gebeurde rond 11 uur gisteravond in een woning in een doorgaans rustige buurt. Volgens de Brabantse politie was er mogelijk een ruzie in de relationele sfeer die uit de hand is gelopen. In de buurt van de woning werd op aanwijzingen van getuigen een verdachte aangehouden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het weer, vannacht flink wat regen, soms met onweer. In de ochtend af en toe zon, later weer buien. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Door jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Line als een baken voor de luisteraars. je hebt A, de Line en B, de muziek. Ze is A, de kwaad en B, een beetje laat. Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6, is de geest weer uit de fles. ze is een parel in de mediawoestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Mm. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? Ja, welkom terug. In het laatste uurtje van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Ach, een week geleden liet ik ze horen. De Tubes van hun allereerste album. Het eh, nummer Malaguena Salerosa. En ik had het deze week niet laten om van datzelfde album te laten horen. What do you want from life? En waarom? Ach, doorspekt met ironie een fantastisch commentaar op de Amerikaanse samenleving. De Tubes, ze waren hun tijd ver vooruit. Maar wat geeft het? We hebben de opname nog. kidnap an heiress or threaten her with a knife. What do you want from life? To get cable TV and watch it every night. the night. a microwave oven. Don't watch the food cook. A Dynagym. I'll personally demonstrate it in the privacy of your own home. A king-size, Titanic, unsinkable Molly Brown waterbed with polybendum, a foolproof plan, and an airtight alibi. Real simulated Indian jewelry, a Gucci shoe tree, a year's supply of antibiotics, a personally autographed picture of Randy Mantooth, and Bob Dylan's new unlisted phone number, a beautifully restored Third Reich swizzle stick, Rosemary's Baby, a dream date in knee pads with Paul Williams new Matador, a new Mastodon, a Maverick, a Mustang, a Montego, a Merc, Montclair, a Mark IV, a Meteor, a Mercedes, an MG, or a Malibu, a Mort Moriarty, a Maserati, a Mack truck, a Mazda, a new Monday. holding an apple. Nou ja, als we het dan toch over eh, ironie hebben... dan is Frank Zappa natuurlijk onontkoombaar. 1966, Freak Out. Het eerste album van de Mothers of Invention. Ehm, het werd een conceptalbum genoemd omdat het eh, eigenlijk de, de, de visie van Zappa op eh, alweer die Amerikaanse samenleving weer gaf. En dan in het bijzonder op de Amerikaanse popcultuur. How could I be such a fool? your love, I was very glad. Every happiness in the world belonged to me. Then our love was lost, and you went away. Now I shed my tears in lonely misery. I know now that you never ever really loved me. It hurts me now to think you never ever really cared. I sit and ask myself a thousand times to try and find what really happened to the love that we shared. How could I be such a fool? How could I believe all those lies? you told me. How could I be taken in by your sweet face? You spoil our love, you ruined my life. I'm so sold out, I'm terrible disgrace. But there will come a time, and you'll regret the way you treated me as if I was to know the many times you lied about your love for me. Someone else is gonna know that your love was just a show. How could I be such a fool? Eh, ja, How Could I Be Such a Fool? Dat deed me denken aan een ander nummer van Zappa. Eh, namelijk Dancing Fool, van eh, jaren later, van de LP Shake Cherbuti. Ehm, dat wil ik niet laten horen, want dat heb ik alles gedraaid. Maar een nummer met exact dezelfde titel... was een eentje in 1975 voor de Guess Who, ook niet onaardig. Uit Canada. over de Guess Who. Met Randy Backman als eh, belangrijkste voortman. Had ook succes met uh, eh, Backman Turner Overdrive. Maar dat is weer een ander verhaal. Ehm, ja, vraag me niet waarom, maar ineens spookte door mijn hoofd van de week... goede oude Lou Rawls. Met Dead End Street over Chicago. Over eh, opgroeien in een doodlopend straatje. En jaren later terugkomen omdat je fortuin gemaakt hebt. Het is fantastische muziek. Lou Rawls had een fantastische stem. Tot volgende week. I was born in a city that they call the Windy City. They call it the Windy City because of the hawk. The hawk, the almighty hawk. Mr. Wind takes care of any business around winter time. The place that I lived in was on a street that uh, happened to be one of the dead end streets where there was nothing to block the wind, the elements, nothing to buffer them for. I mean, to keep them from knocking my bed down, Jim. I mean, really socking it to me. When the boiler was bust and the heat was gone, Jim, I had to get fully dressed before I could go to bed. Of course, I couldn't put on my goulashes because they had buckles on them, and my folks didn't play that. They said, don't you tear my bed clothes with them goulashes on. But I was fortunate. As soon as I was big enough to get a job and save enough money, get a ticket, catch anything, I split. I said, one day I'm gonna return and I'm gonna straighten it all out. And I'm about ready to go back now. So I thought I'd tell you about it. Uh, they say this is a big, rich town, but I live in the poorest part. I know I'm on a dead end street in a city without a heart. a job. I'm gonna save my dough. Get away from here. I ain't gonna come back no more. I'm tired of a day. Ah, Jan, hartstikke bedankt. Lou Rolls is echt een van mijn lievelingsnummers van hem. Echt heerlijk. Goed, um, Ko van Gemert die zoekt en leest poëzie voor de nacht... of deze vroege morgen. En zijn thema nu is... Familie duurt een mensenleven lang. Een zin uit het gedicht Bruiloft van Gerrit Achterberg. Hier is de vijfde aflevering. Ik begin waarmee ik de vorige keer eindigde. Met een gedicht van Rutger Kopland over zijn vader. Vorige week was dat Johnson Brothers Limited. nu is het zijn jas. Mijn vader J was nog maar net gestorven... toen mijn moeder A zijn nieuwe regenjas voorzichtig van de kapstok nam. Pas eens, zei ze. Hij was er zo trots op. Daar stond ik dan en voelde aan de mouwen en bij het sluiten van de knopen hoe dood hij was en hoe ver weg mijn jeugd. Oud en zwak zou ik worden. In deze plooien zou mijn huid gaan hangen om mijn knoken. Als ik aan gedichten over vaders denk, denk ik altijd aan deze gedichten van Copland. En aan twee andere, om te beginnen aan dit gedicht. Voor vader. O vader, wij zijn samen geweest in de langzame trein zonder bloemen... die de nacht als een handschoen aan en uittrekt. Wij zijn samen geweest, vader, terwijl het donker ons dichtsloeg. Waar ben je nu? Op een klein ritje in de vrolijke bries van een groene auto. Of legde de dag haar handschoen niet op een tafel... waar schemering en zachte genezing zeker zijn in de toekomst mijn lippen, mijn tedere lippen dicht. Dit geheimzinnige gedicht werd één dag voor mijn geboorte... op 16 juli 1950, geschreven door Hans Lodijzen. Hij zou een paar dagen na zijn 26e verjaardag overlijden aan leukemie. En tenslotte dit beroemde vadergedicht van Judith Herzberg. Ziekenbezoek. Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed. Toen hij zijn hoed had opgezet, zei ik... Nou, dit gesprek is makkelijk te resumeren. Nee, zei hij. Nee, toch niet. Je moet het maar eens proberen. Wow. That, that, trips me. my father always promised me that we would live in France. You know, you don't believe that. We'd go boating on the Seine, and I would learn to dance. We lived in Ohio. and he worked in the mines. I don't want to sing the song. <clears throat> it's not me. My father always promised me that we would be free, but he did not promise me that we would live in France. <laughs> when I do take you away again. How about Brooklyn? Not, no, my father knew nothing about New York at all. He promised me that we would live in peace. And that maybe I can still get. Okay, we have to skip that one for later. Nina Simone van het album Tell It Like It Is... Rarities and Unreleased Recordings 1967-1973. Gaat u mee naar de film? Live? Oh, daar een overraskelse til dig. Er du ikke til kemo? Nej, kemo er jo slut. Du tager bare en taxa til det. Husk at få en kvittering. Var han ikke et møgsvin? Man skulle da ikke tillade sig, Han Man burde sgu få et par rockere til at give ham en huskekane. think you're doing? You have to look. Are you drunk? No, I'm not drunk. What's wrong with you? Yes, could you tell you? My dad has gift us. well, <laughs> oh, my son's getting married in Italy. I'm Philip. Peter. Hi! Hi! <laughs> ja, zo is dan weer genoeg. Kijk, door mijn Deens en Zweeds of whatever... is nou niet eh, dat je zegt... Uh, Goed, Love is All You Need heet de film. En die is van de Deense regisseuse Suzanne Bia. En haar eh, vaste scenarist Anders Thomas Jensen. Nou, het is een behoorlijk gouden koppel, die twee. Want alles wat ze maken heeft kwaliteit. en met haar laatste film, of haar ene laatste film dus, In a Better World... wonnen ze zelfs een Oscar, beste buitenlandse film en een Golden Globe. Goed, eh, nu weer een iets luchtigere film. Eh, een romantische komedie met in de hoofdrollen Pierce Brosnan en Trine Derholm. Nou, en ze zijn uh, Philip en Ida in deze film. Ida is net genezen van borstkanker, althans dat hoopt ze. Ze is nog kaal van de chemo. Maar ze verheugt zich op het huwelijk van haar dochter in Italië. En dan betrapt ze haar man met zijn secretaresse. Nou ja, gaat alweer over, denkt ze. Want het is een hele zachte, lieve vrouw. Ik ga vast naar Italië. En dan op het vliegveld, nou, u hoorde het net, dan rijdt ze tegen Philip op. Heel toevallig. Zijn Engelse weduwnaar op weg naar het huwelijk van zijn zoon in Italië. Surprise, surprise. Nou, ik pik dat soort toeval wel, hoor. Eh, het, het echte leven is altijd groter dan je het kan verzinnen. En nou ja, het is een komedie, hè. Het grappige aan de film is, is dat hij vol zit met clichés... En dat je de ontwikkelingen ook mijlenver van tevoren al aan ziet komen. Maar dat ze telkens toch een klein origineel randje hebben... waardoor je ze pikt. Nou, komt dan meestal doordat daar iets scherps, iets serieus achter zit. Hè, dat je drama eronder toch gelooft, omdat het goed gespeeld wordt. Nou, ik vond het een, een, een, aardige, een, een, vriendelijke film. Hè? Zo eentje waarvan het fijn is om af, en toe eh, zoiets te zien waar je niet met huizenhoge verwachtingen naartoe moet gaan... maar die je gewoon eh, moet genieten. Als, ja, als, ja, weet ik veel. Ik kom er niet uit hoor. Ga gewoon maar kijken, of niet. Het volgende lied, een van mijn opvrolijk liedjes... dat klonk veelvuldig, iets te veelvuldig in de film. In Napoli, where love is king, boy girl. what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing the bell Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar andella. When the stars make you drool, just like a pasta fazool at amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. dance more. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring. Ding-a-ling-a-ling. Ding-a-ling-a-ling. And you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play. Tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. Guard Master Razzamore. Razzamore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know. Ja, toeledokie. Doei doei, Dean Martin zelfbenoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen... die is weer elke week aan het einde van de nacht. Hè, de goede nacht van de partij. En om te laten horen eh, waar zijn muzikale speurtochten toe hebben geleid... gaan wij nu snel over naar Jan Emel Maus, want die praat met hem. Nou, we gaan eh, behoorlijk ver weg. Goedemorgen, Rex van Beuningen. Zeker weten met Rex op reis. <laughs> Ja, eh, ik vind het zo'n bijzonder verhaal. Het is eh, voor het eerst dat ik het hoor. Het is ongelooflijk en ik geloofde mijn oren eigenlijk ook niet. Ik heb een tijdje in Colombia gewoond. ja, ik ben, een, ik ben een reiziger, ik heb de wereld gezien. En in Colombia, bijzonder land trouwens. Het staat slecht in het nieuws altijd je hoort alleen maar nare dingen. Maar eigenlijk ook weer dus een bevolking om te zoenen. En ik heb daar een tijdje gewoond in een plaatsje dat heet uh, de Corgon. Manolo Corgon. En ik woonde eh, vlakbij het centrum. Ik, had daar ook, ik, ik draaide daar ook eh, plaatjes. Jij trad daar op als DJ? Ja, ja. Rex La Bautista. Rex Hoe? Rex dat was jij? Ja, nee, ja, ja, ja. Geweldig, en, geweldig. Eh, en ik, heb, eh, ik was in een, uh, een discotheek, het mag geen naam hebben, maar het barretje. En uh, dat dronken we onze corrigio's en, en gezellig met die mensen. En echt zeer warme mensen. En een, een man die daar altijd kwam, eigenlijk en altijd op dezelfde plek van de bar zat, die heette Manolo. Manolo Escobar. Manolo nou, ja, er was een plaatselijke... Nou, dat, dat had een, een, een, zanger. Een zanger. heel bijzonder maar Eigenlijk was het een geitenhoeder. Maar hij had een mooie stem. En hij wilde, hij wilde zo graag een plaatje maken. En daar kom jij in beeld? Ja, ja, ik heb hem geadviseerd. Ik heb dat een tijdje aangehoord en elke keer van... ja, ik wil, ik wil uh, rechts, ik wil een plaatje... Eh, yo, yo, yo, uh, kantar. ik, wil, ik, wil, ik wil zingen, ik wil zingen. Zegt hij, nou, toen heb ik gezegd... luister, maak het goed met je broer maak het goed met je broer. Want hij had geen geld, begrijp ik. Nee, hij zat op zwart zaten. Het was een, eh, een geitenhoederman. Eh, die, die verdiende geen, geen rol. Ja, die zat compleet in de grond gewoon. hij had toch talent. Hij had een, een stem. Ik denk, vertikke me. Ik wou dat ik zo'n stem had. Zeg, en hoe heette zijn broer nou? Zijn broer heette Pablo. Pablo? Ja, Pablo Escobar. Escobar. En eh, toen zei ik, waarom, waarom ga je niet naar je broer toe? Hè? Maak het goed ga met hem praten. Ja, nee, raaks, nee, dat, is, dat, is, dat ligt gevoelig. Ja, maar ik zeg, eh, ga er nou over die grens heen. Stap er overheen, over die oude, oude, oude geschillen. En, uh, en vraag gewoon Pablo of hij een... Eh, ah, wat, wat kost dat nou daar een plaatje maken? Een duizendje of zoiets. Nou, heeft het gedaan en dat plaatje is er gekomen. Om een lang verhaal kort te maken eigenlijk. Ja. En, en, en die Pablo, die broer dus, die betaalde alles voor Manolo? Alles. Dat is ongelooflijk. als, als Manola midden in een liedje zei... ik heb zin in, in, in een broodje rosbief? ja, of een kroket dan kwam hij aan en koffie en alles. En, eh, en, en, en hij, dat, was hem niets te veel. Hupsakee. Dat was ongelooflijk, hè? Een leuke vent. Ja, dat, dat, is weer goed gekomen tussen die broers. Dus, eh, nou, ik, ik kan hem even een stukje draaien. Ja, graag, graag. indruk van wat het uiteindelijk geworden is. Aan, eh, Dus dit, dankzij jou en zijn broer nou, Pablo heeft Manolo dit kunnen doen? Ja, maar moet je luisteren, zeg. Anders stamman. Ja, Maria, ja, zijn ontzettend gelovig. Dat is Ja, katholicisme. En Pablo was ook heel erg gelovig, hè? Pablo was ook eigenlijk een hele gelovige jongen, ja. Vroom, vroom noem je dat. Ja, zeker, zeker. Hele aardig jongen trouwens, ik heb hem een paar keer ontmoet. Ja. Hij is er niet meer, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. hij heeft het leven gelaten. Maar eh, zijn broer Manolo is er nog, Manolo Escobar, en die zingt nog. Dus daar van nee, hoor stukje luisteren. Monte de Chosisa. Zeg, uh, tot volgende week, dan. Ja, laten we, laten we naar Ramanoli luisteren. Tot volgende week, Jan. Oké. Okay. Con su manto cubre la chiosa, lleva la paz. Allá se escucha al fin del día una plegaria, Ave María. allá se escucha al fin del día una plegaria. Aunque no tenga capilla a la gente sencilla. Ave María. Allá se escucha al fin del día una plegaria. Ah. Manolo Escobar. Ik wil hier nog even onbeschaamd reclame maken voor de voorstelling eh, 'Levensraam' van Jacob Albom. Nou, waar gaat die voorstelling over? Ik lees voor. Twee mannen leven samen in een kleine kamer. Ingenieus hebben zij hun ruimtegebrek opgelost. Alles is multifunctioneel. Het bed is tevens een piano en de boekenkast doet ook dienst als ijskast. Om het gebrek aan vrouwelijke zorg te compenseren... creëren ze een mechanische werkster. Al snel blijkt dat deze dame meer plannen heeft... dan alleen maar vreedzaam poetsen. Een pop met een eigen wil die zich niet laat commanderen. Het wordt druk in het eenkamerappartement. Die laatste uitvinding lijkt hun ondergang te worden. Nou, tot zover de korte inhoud. En de allergrootste ster eh, voor mij van deze voorstelling was die Miemster, de actrice die die pop speelde. Ik geloofde in het begin gewoon niet dat het een levend wezen was. Echt Ongelooflijk, wat een beheersing. Zo overtuigend. Ze heet Silke Honderdmark en ze kreeg voor haar rol een nominatie voor de Colombina. Dat is de prijs voor de beste eh, vrouwelijke bijrol. En dat was nog nooit gebeurd. Een nominatie voor een rol waarin geen letter gesproken wordt. Goed, nou eerder deze maand werd Lebensraum gelauwerd met de VSCD prijs. En wat schreef de jury? Lebensraum is een uiterst geslaagde theatrale verwerking van de beeldtaal van de Buster Keatons eh, stomme films. In het bijzonder de one-room house scènes uit de film The Scarecrow hebben als inspiratiebron gediend. Jacob Alboom heeft met deze voorstelling opnieuw bewezen dat zijn vermenging van middelen prachtig theater kan opleveren. Hij weet van al deze elementen een geheel te smeden dat verrassend, vervreemdend, maar ook ontroerend en onweerstaanbaar grappig is. Levensraam is een waardige stap in het indrukwekkende oeuvre... dat Jacob Alboom de afgelopen tien jaar heeft opgebouwd. Nou, einde juryrapport. Eh, wat zal ik zeggen? Ik ben het er gewoon helemaal mee eens. Van de vier voorstellingen die ik van hem zag in de afgelopen jaren... vond ik er drie waanzinnig goed. Nou, Lebensraum is nog te zien tot eind oktober, dwars door het hele land. En de muziek bij Lebensraum die wordt verzorgd door twee heren van eh, de band Alamo Racetrack. En dat past prachtig. Ja, mijn opnames vanaf eh, rij 2 die doen ze geen recht, dus... Uh, ja, dan zat ik weer met mijn handen in het haar. Ik heb een liedje van hun eh, album Unicorn Loves Deer. Words see trouble, I hear the masters call. Your hands should not be woven, at least not all the time. Night smells like lonely winter times. We set the autumn leaves on fire, smoke goes up and dies. In their minds, I hear the masters call. The words are on Fortune, on the not too far. before i locked in the snow. You loved me like an eagle loves a dog. A dangerous rival came to town, but we're still quick on the draw. Eén keer eh, een plaat van dat vreemde Engelse ultra-indie-bandje Alt J. Hè, met die zanger met dat rare stemmetje. Vier boys, ze ontmoeten elkaar eh, ooit op de Universiteit van Leeds. Dat is in 2007. Drie deden kunstgeschiedenis, geloof ik, en eentje Engels literatuur. En 14 november staat ze in de Melkweg. Nou, de tekst van het volgende liedje, dat lijkt abacadabra... maar op internet vond ik heel wat interpretaties... die het lied iets heel macabers geven. Nou, ga zelf maar snuppelen. Titel is Pleasure. Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra Pleasure, boom, she pleasure. 那么冷。 14 november in de Melkweg. Ik heb het net in mijn agenda geschreven. Ik denk wel dat ik ga. Goed, eh, komende vrijdag kunt u mij vanaf een of vijf vinden... in de mooie Kompaszaal. De voormalige aankomst- en vertrekhal eh, van de KNSM. Help het eh, Java-eiland in Amsterdam. Want daar start het literaire seizoen van Ehm, schrijvers in Oost. Of hoe heet het? Ik weet niet eens hoe het precies heet. Dat doen ze met een heel mooi programma. En wie dat allemaal precies organiseert, weet ik ook niet. Wel dat een van de drijvende krachten erachter de schrijfster Marianne Boyer is. En voor deze literaire bijeenkomst, waarvan er eh, tot mei volgend jaar nog een stuk of vier zullen volgen, steeds op een andere mooie locatie in Oost, in Amsterdam-Oost. Eh, de gast dit keer is Maartje Wortel. Ik vond haar debuut, hè, de verhalenbundel Dit is jouw huis uit 2009, heb ik gelezen. Vond ik heel bijzonder. En in 2011 kwam haar roman Half Mens uit. Ondertussen genomineerd voor de BNG Literatuurprijs en de Opzij Literatuurprijs. En ondanks ook nog eens opgenomen in de tiplijst voor de ACO Literatuurprijs. Kortom, ik hoop eh, half mens deze week nog te kunnen lezen. En eh, nou, op die eh, middagavond, ja, nou, het begint om vijf uur... Anne Soldaat gaat daar spelen, muziek van zijn nieuwste cd... En de middag wordt afgesloten met de winnende tekst van de verhalenwedstrijd Schrijf je straat. Ze zijn altijd op zoek naar schrijftalent. Hè? Van hiphop tot proza, spoken word, toneel, poëzie, maakt niet uit. Alle genres en welkom. En in de tekst moet dan Amsterdam Oost ergens op een bepaalde manier een rol spelen. De tekst mag niet langer zijn dan duizend woorden. En iedereen uit het land kan inzenden. En alle uitverkozen verhalen die worden eh, online gepubliceerd... op de site Schrijvers uit Oost. En uit alle inzendingen wordt steeds drie teksten gekozen. En de schrijver eh, die hieruit als winnaar wordt verkozen... die treedt dan op tijdens die literaire avond. En de tekst die uit alle geselecteerde inzendingen wordt verkozen... die wordt gepubliceerd in het boek Oost. Een boek dus, ja, uitgegeven door Babel en Vos. En dat verschijnt aan het eind van de reeks, dus in april of mei. Nou, leuk toch allemaal? Ik ga misschien ook wat inzenden. Hè? Anne Soldaat nu, voor zijn nieuwe album. crystal the early light, has scared the night. And something tells me I'll be on my way. Two floors up and down, and I am back in shape. Third floor's the crown, a perfect mind, so hard. bijna twintig jaar volg ik de dichter, schrijver, beeld en kunstenaar F. Starik. En toen dit programma begon in 2006 droeg ik wekelijks een eh, gedicht van hem voor... dat geen toegang zou krijgen tot zijn nieuwe dichtbundel. En dat gaan we weer doen. In januari 2013 komt zijn negende bundel uit, getiteld Door... Maar nu geef ik Starik zelf het woord. Hij leest voor, legt uit en gooit weg. Een omgekeerde cursuspoëzie schrijven, zou ik zeggen. Doe uw voordeel mee. Nou, vorige week liet hij zijn kortste gesneuvelde eh, gedicht horen... met het verzoek aan de luisteraars om het gedicht te verlengen of af te maken. En we hebben een winnaar. Hier de regels van Starik. Fletse kleuren, fletse kleuren, dieren zonder gezicht erop. Dat zou ook een, een lied worden. En hier de aanvulling van Paul Vos. Stop met zeuren, stop met zeuren, geef gewoon een Barbiepop. F. Starik, die melde mij terug, maar krachtig. we hebben een winnaar. Nou, beste Paul, doe je het voor de eeuwige roem. Dank, dank. En hier is het volgende gedicht dat zal sneuvelen. je onder Jezus hoede. Dit neemt ons eh, mee terug naar de tijd dat ik als kind in Apeldoorn woonachtig was. En dan gingen we dikwijls met de auto van mijn vader uiteraard. Ik was een kind, ik had geen auto. Uh, reden we naar Amsterdam en dat vond ik altijd een indrukwekkende tocht. En dit gedicht beschrijft de tocht daarheen en eh, enkele merkwaardigheden eh, van mijn familie. Scheepje onder Jezus hoede. De auto van je vader neemt de snelweg heen. Je weet dat je er bijna bent als je de ronde toren ruikt van muiden chemie. Hoest, baaier. Nu alleen dat vreemd gespelde kantoren van Elsevier werken nog. Het raadsel van wat zwaarder weegt de showroom van Renault of het standbeeld van Wibo, van Baarle. Rechts de Frans van Merenzin, waar vader werd verwekt... onder een schemerige, dubbele rij bomen... zoveel voornamer dan de provinciale doorzonwoning te Apeldoorn... waar hij terecht zou komen appelendoren, zoals opa dat zei. Ongeveer zoals hij zijn zachtgekookt ei een dolfi-zalfi noemde. Reden dat veertig jaar later mijn ene kat Dolfi en de andere kat Zalfi zou heten vaders geboortehuis... waar oma ons in deftig Frans begroette. We plaatsnamen op met antimacassars bedekte stoelen... waaronder ook nog een plastic beschermhoes uitstak. Dit allemaal onder het grote, duistere schilderij van storm op zee... en scheepje onder baaiershoede dat mijn oma als baaier uitsprak. En ook Wieboud deed ze zo. Zolang je de rit maar uitzit. En waarom haalt deze de bundel niet? Omdat het te veel is. Het wil te veel vertellen. Het praat te veel. In ehm, het, het, is afkomstig uit een, uit een serie gedichten die allemaal eh, eh, over Amsterdam gaan eh, kwam door mijn stadsdichterschap. Dat, dat eh, komen we in de, in de loop van deze serie gedichten die de bundel niet zullen halen. Nog meer gedichten tegen die uiteindelijk toch, toch niet het soortelijk gewicht hebben... die deze briljante bundel door toch wel moet gaan verkrijgen. De muziek die u hoorde komt van het album Testimony. Eh, composities van Martin Fonsen, Erik Vloeimans en het Marangi Quartet. Nou, eh, het zit erop, hè? Het is, weer gedaan deze nacht. En moet ik al mijn eh, huishoudelijke mededelingen nog even doen. Vergeet onze website niet, www.adelinevanleer.nl daar kan je van alles terugluisteren. Je kan ook teruglezen wat ik allemaal heb gedaan. En eh, je kan podcasten, kan je ook op abonneren. Je kan de playlisten kijken. Je kan ook commentaar geven. En als ik het vervelend commentaar vind, dan gooi ik het gewoon weg. Dan weet je dat vast. Eh, eh, je kan ook alles terugluisteren natuurlijk via de site van Radio 1. Hè? En je kan ook... Je, je, hebt een app van Radio 1, die is gratis echt gratis. die kan je dus ook downloaden voor je smartphone. En er zijn de uitzendingen ook per uur terug te luisteren. Trouwens ook op mijn site. En ehm, wat zou ik er nog meer over vertellen? Oh ja, ehm, je kan die podcast, dat vind ik ook zo chic... die kan je gewoon eh, downloaden via iTunes. Dat vind ik nou zo, stoer. Net of ik echt meedoe in de wereld. Ja, je kan me ook mailen op uh, eh, hetgoedeleven.kro.nl. En eh, volgende week ben ik er weer. Maar, ehm, oh ja, je kan me ook nog bevrienden op Facebook. Vandaar doe ik ook alles posten. Oh, die sociale media, ik word er helemaal gek van. Zeg, dat wat in haar gebeurd is, is ook bij mijn dochter gebeurd, hè? Dus ehm, ik hoop dat dat bij de rechter nog wat uitmaakt. Goed, dit terzijde. Ehm, volgende week heb ik geen gasten, want... Ja, zal ik het uitleggen? Ja, zal ik het de mensen maar eens een keertje uitleggen? We hebben toch nog tijd, hè? Ehm, Radio 1 is geen eh, muziekzender. Hè? Nee, dat is niet zo. Dat is een, een sport- en nieuwszender. de nacht ja, is er wat minder nieuws. En ook gelukkig geen sport. En dan zit ik er bijvoorbeeld hè, één nachtje in de week. Maar ehm, dan zit je hier in een studio, dan heb je een technicus... en dan eh, van 12 tot 2 heb je echte Janne. En dan, daarna kom ik. Nou, ik kan natuurlijk niet als je in het nieuws moet doorschuiven... als ik op de warme stoel van een van die twee Jannen moet gaan zitten... en de warme koptelefoon <laughs> van een van die twee Jannen op mijn hoofd moet zetten... dan kan ik, is er geen tijd om met een bandje te, eh, nou, op te bouwen en te soundchecken en zo. Dus, eh. En dan zat ik een, eh, heel lang in het AKN-gebouw. En ja, daar had ik gewoon helemaal de ruimte en een technicus en een vleugel. En nu zit ik weer bij Radio 1, wat, zoals het hoort. En eh, nou, dan gaat dat niet. Nou is dat... Eh, zijn ze heel erg lief bij de KRO en bij de, ja, de NPO en de, weet ik veel, radio. 1. ik weet niet wie het allemaal doen, maar ik mag één keer in de drie weken... mag ik even in de andere studio zitten. <laughs> en dan mag ik... Eh, mag ik muziek uitnodigen? Nou goed, dan weten jullie dat. Weet je, ik dacht laten we gewoon nu maar eh, stoppen. En eh, ik zou dit wel als permanente eindtune willen hebben. Cornelis Vreeswijk, doe maar. Wat water in de wijn, schenk nog eens een biertje. Gun de ridders van de pijn nog eens een pleziertje. Zet de meisjes op een rijtje, lok de pater uit zijn pijtje. Geef de gastvrouw maar een zoen. Want we zitten zonder poen. Laat de slager eerlijk zijn, hij streelt graag de hammen. Kruidenier likt aan rozijn, de kapper staat te kammen. Maar de delver in het mijntje laat wat kolen op een treintje. En de kastelein heeft spijt want hij schreef met dubbel krijt. Geef de man die nooit iets drinkt iets om aan te ruiken. En geef hem die gaarne klinkt 140 kruiken. Geef de schommelaar een zetje en de kale man een petje. En verlaat het stadion. Want een ander won het hoon. Hij die werkt heeft altijd gelijk, luiarts moeten beven. Hou je vinger in de dijk, eerbied voor het leven. Scherp je blik om te ontdekken wie een ander laat verrekken. En wees zuinig op je wijf, want dat is je eigen lijf.